Citydijkers met het NOS Journaal. Duizenden geëvacueerde bewoners van de regio ten zuiden van Bordeaux mogen weer terug naar huis. De natuurbranden in de Zuid-Franse regio zijn onder controle. De branden ontstonden vorige week dinsdag. Volgens de lokale autoriteiten heeft het vuur 7000 hectare bos verwoest. Er zijn geen doden gevallen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de apenpokkenuitbraak uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het virus gaat inmiddels rond in ruim 70 landen, wat volgens de WHO een uitzonderlijke situatie is. Het besluit heeft geen directe gevolgen, omdat landen zelf bepalen of in wat voor actie er wordt ondernomen. Niet alle leden van het WHO-noodcomité vonden overigens dat de noodtoestand nodig is. WHO-topman Tedros vond alleen van wel en hakte vervolgens de knoop door. Het is voor de zevende keer dat een virusuitbraak is bestempeld als noodsituatie. Voor de douane en de veerboten in Dover in Engeland is het opnieuw de hele dag druk. Door vrachtauto's en vakantiegangers kunnen de wachttijden oplopen tot meer dan 6 uur. Volgende week wordt het mogelijk nog drukker wanneer in Frankrijk en Spanje de zomervakantie begint. Journalist Rinus Ferdinand Dussen is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Ferdinand Dussen was van 1969 tot 1991 hoofdredacteur van het linkse weekblad Vrij Nederland... Onder Ferdinand Dussen groeide VN, uit, groeide VN uit tot een spraakmakend en veelgelezen blad... met veel aandacht voor politiek en cultuur, vaak in lange stukken. In de, jaren, in de jaren 60 werkte Ferdinand Dussen mee aan het satirisch programma Zo is het toevallig ook nog eens een keer. Ook schreef hij talloze misdaadromans. Ferdinand Dussen was 90 jaar. Het weer droog en weinig bewolking. Morgenochtend in het noorden af en toe wat regen. Smiddags veel zon en in het zuiden tropische temperaturen. Het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op da 2 vanuit Utrecht naar Amsterdam staat een kapotte auto bij afrit Vinkenveen.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 Het is zaterdagavond. De tijd voor een nieuwe aflevering van de Nightwalk. Het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws, de party update en natuurlijk de 10 boven best plaats van de dansvloer.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 Eh, de temperaturen van eh, begin deze week. Eh, ik moet echt eerlijk bekennen, ik, ik eh, was er na de, eh, de, helft van de dag al klaar mee. die temperaturen van richting de 40 graden. eerste dag Nijmegen dagen was al meteen gecanceld. Alleen ja, toch weer een paar mensen die toch weer mee gingen doen. Het was echt afzien. En ja, ik heb eigenlijk eerlijk, ik moet bekennen, alleen maar binnen gezeten. Want ik ken het echt niet tegen, tegen die temperaturen. Ja, als ik op vakantie ben. van Zandvoort zaterdagavond. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Dat is open worden we Tenobi en Dr. Packer met Sublime. Dr. Packer Extended Remix. Onderweg zometeen Toepak. Ja, die man die helaas eh, niet meer is. Eh, hij is eh, dood. Geschoten, wel te verstaan. En ook ehm, Eva Max komt eraan. Maar eerst hier Adrian Block en Paul Parson met A Brief Magic. De nieuw Disco Club Mix. Een plaatje wat heel lang meegaat. Toen ik nog een snotduisje was van 16 jaar oud... hoorde ik hem voor het eerst in de, in, in, in de club hier in Zandvoort. Die, met, die club met twee C's. En in de discotheek noemden we het toen een maar daar hoorde ik hem voor het eerst. En eh, ze hebben een nieuwe remix van gemaakt. Eh. je gaat hem nu horen. Adrian Block en Paul Parson met Brief Magic. like, no. you still down, nigga. Holler when you see me. And let these devils be for the day they finally freed me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get cross later. The future's in my eyes. Cause all I want is cash and things. A five double low, bands wantin' flashy rings. Uh, bitches pursue me like a dream. Been known to disappear before your eyes, just like thing. It seems my main thing was to be major, paid the game sharper than the motherfucking razor blade. Save money, bring bitches, bitches bring lies. One nigga's getting jealous and motherfuckers die. Depend on me like the first and 15. They might hold me for a second, but these punk won't get me. We got four niggas and low riders and ski masks screaming thug life. Every time they pass, all eyes on me. Live the life of a thug nigga until the day I die. Live life of a boss player. All eyes on me all eyes on me. Live the life of a thug nigga until the day I die. Live the life of a boss player, cause even getting high. Hey, to my nigga Pac. So much trouble in the world, nigga Ain't nobody feel your pain. The world's changing every day, time's moving fast. My girl said I need a race, how long will she last? I'm caught between my woman and my pistol and my chips. Triple beam, got the smokers on, whistle as a dip. I'm lost in the land with no plan, living life flawless. Crime boss, contraband, let me toss this. Mediocre's got a lot of nerve, let my bucket swerve. I'm taking off from the curb. The nervousness, neglect, made me pack a tech. Devoted to serving this, my wet and paid checks. Like a kite satellite, nigga, I'm forever bold calling. It ain't right, parasites, triggers, and fleas crawling. Sucker ducking, get busted, no emotion. My devotion is of my business, nigga, and keep on coasting. Where you going? I've been there, came back, it's lonely, homie. Steady flowing against the grain, niggas still don't know me. It's about the money and this rap shit, this crap shit. It ain't funny, niggas don't even know how to act shit. What can I do? What can I say? Is there another way? Blunts and shit all day, 24 for parlay. My little homie G, can't you see I'm Buster Free? Niggas can't stand me, all eyes on me. Live a life as a dog, nigga, until the day I die. Live a life as a boss play, all eyes on me. All eyes on me. Live a life as a dog, nigga, until the day I die. Live a life as a Will I survive? Will I die? Come on, let's picture the possibility giving me charges. Lord is making a grip. I told the judge I was raised wrong. And that's why I blake shit. Was hyper as a kid, old as a teenager. On my mobile calling big shots. On the scene major, packing hundreds in my drawers. Fuck the law. Bitches, I fuck with a passion. I'm living rough and raw. Catching cases at a fast rate. Balling in the fast lane. Hustle till the morning. Never stop until the cash came. Live my life as a thug, nigga. Until the day I die. Live my life as a boss player. Cause even getting hot. These niggas got me talking tossing shit. I put the top down, now it's time to floss my shit. Keep your head up, nigga, make these motherfuckers suffer. Up in the bins, burning rock. Nightwalk, walk, Always say you love me, but you when you've had a few. Oh, oh, yeah. All the things I heard from your ex, now they make a whole lot of sense. Already feel bad for your next to have to put up with you. Oh yeah. Worked on myself, opened my eyes But Maybe You're the Problem. En daarvoor horen we toepak met All Eyes on Me. M&M, ik weet niet of je daar een beetje fan van bent... maar M&M brengt op 5 augustus een tweede Greatest Hits album uit. Dat laat de 49-jarige rapper op Twitter weten. Ook staat er niet eerder, niet uitgebrachte, niet eerder uitgebrachte nummer eh, op het album. Op de plaat genaamd Curtain Call 2 staan onder meer hits van studioalbums... die M&M de afgelopen jaren heeft uitgebracht. Ook bevat het album soundtracks waar eh, aan de artiest heeft meegewerkt. In 2005 bracht M&M al Curtis Call uit. Curtis Call, de hits heette dat. Eh, op die plaat staan hits als Lose Yourself, Without Me, The Real Slim Shady, stand and Just Lose It. En van het album werden meer dan 10 miljoen exemplaren verkocht in de Verenigde Staten. En nu komt er dan op 5 augustus een nieuw album uit. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb Eminem... Eh, ja, ik vond zijn muziek altijd wel fantastisch. Tegenwoordig maakt hij eigenlijk niet veel meer uh, muziek. Maar ja, hè, we zijn oud, hè. Hij is inmiddels 49. Ik ben iets jonger. Ik doe twee jaar jonger, maar eh, ja... Bepaald bent, ben je binnen en dan moet je toch wat rustiger aan doen. En ik weet niet of je fan bent van de Zwarte Cross, die was vorige week. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag want Tante Riki is afgezwaaid, de, de, directrice toen, nu niet meer. En eh, ja, het festival eh, bestond dit jaar 25 jaar. En dat staat centraal in de documentaire die binnenkort te zien is. In een bioscoopfilm wel te verstaan. En die bioscoopfilm heet Zwarte Cross. Vaak ben je te bang en gaat in oktober in première. Elk jaar hebben ze dat een mooie slogan. En dit is dan eh, vaak ben je te bang. En dat is ook voor mij een slogan van, van een paar jaar geleden... toen het toch wel erg was met ja, dat mensen lastig gevallen werden... en aangevallen werden, aanrandingen en dat soort dingen. Toen hadden ze dat dus eh, vaak ben je te bang. Dat is echt in het Achterhoekse uitgesproken. En de film loopt te kijken door de 25 jaar sinds het ontstaan van de Zwarte Cross in 1997. Het is gemaakt door Floor van der Kemp en Lars Schierveld, die de mensen achter het festival volgen. Er komt onder andere Tante Riki, de officieuze directrice, die dit jaar is afgezwaaid voorbij in de documentaire. Dus eh, ja, binnenkort dus in de bioscoop. Een festival waar eh, toch weer een pakken mee 22.000 bezoekers langskomen. En het is ooit begonnen met 1000 bezoekers. Dus <laughs> ik weet wat de bedragen zijn wat de jongens binnenhalen met zo'n evenementje. En nou, daar kan je leuke dingen van doen, kan ik je vertellen. CFM Zandvoort, de Nightwalk, muziek. Daarvoor ik je aan je radio gekluisterd. Martina Bouda en Ricardo uh, Fiori hebben een plaatje gemaakt. Of eigenlijk een remix van een oude, gouden klassieker. dit soort muziek moet ik altijd denken aan Rob van der Velde.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 Het is vandaag zaterdag 23 juli. En vanaf 11 uur ben je welkom in de Escape in Amsterdam... met ons wekelijkse feestje Brainwash. En eh, voor meer informatie check de website escape.nl... met onze eigen Zandvoortse Raimundo. En hij heeft de line-up in handen. Hij zoekt elke week weer de DJ's uit. En vanavond heeft hij meegenomen Jasper Klaar Ramon Santos. En de MC is Janto. Vanavond is in, uh, in de Escape het wekelijkse feestje Brainwash. Vanaf 11 uur ben je welkom en het duurt tot 5 uur in de ochtend. En nog een leuk feest, iets verder doorlopen. Komen we bij uh, Club Airlines vanavond Throwback Every Saturday. En dat begint een uurtje eerder. Om 10 uur begint dat al. duurt tot 5 uur in de ochtend in Club Air. Dat is hip-hop en RB. En voor meer informatie uh, eh, throwbackafgekort.nl. Dus thrwbck.nl of r.nl. En daar kan je ook alle informatie vinden over over de DJ's die vanavond draaien in, uh, Club Air. En nog een werkelijk feestje is eh, in de Melkweg iedere zaterdagavond encore. En dat begint rond de klok van middernacht. En dat is ook hip-hop en RB. En voor meer informatie, Encore Amsterdam aan elkaar geschreven. EncoreAmsterdam.nl of melkweg.nl. dat is Hollands Home of Hip-hop en RB. En uh, vanaf 18 jaar oud ben je daar welkom. En lidmaatschap is niet verplicht. En wie er draait, ik heb geen idee. Want er zijn een heleboel DJ's, heb ik vernomen. Die zijn allemaal vertrokken naar pizza. Ibiza. Want that's the place to be. En eh, qua festivalletjes valt een beetje tegen, moet ik zeggen. Leuk feestje. Vandaag eh, is eh, om 1 uur begonnen. Is in een recreatieschap bij Twisken. Een Welcome to the Future Festival. Is altijd wel leuk. En ja, voor de rest... ja, Wonderland Festival Outdoor is gecanceld op de Krabbenplas in Vlaardingen. En verder hebben we nog Sambaba Festival. Dat is in Utrecht. En in Tilburg Desperados Roadshow Festival. Tilburgse kermis is er ook weer natuurlijk. Reggae Rotterdam Festival in het Kralingenbos in Rotterdam. Maar echt, eh, dat je zegt, eh, de megafeestjes. Ja, ik, ik eh, niet de feestjes waar ik, ik naartoe zou gaan. Nou ja, misschien nog in het Zuiderpark in Den Haag. En voor de rest, ja, Timeless Open Air kan je ook naartoe gaan in Landgraaf. Maar ja, dat is op twee uur begonnen. Dus ja, ik moet zeggen, dit weekend is het niet zo heel veel. Ja, dan blijven we toch hangen bij Welcome to the Future Festival... in het recreatieschap het Twiske in Oost-Zaan. En tot zover een korte party-update. Door met muziek Alesso samen met Sarah Larsen met Words. DJs in the mix. Martijn Oemig remix. En daarvoor horen we kleptonen en Room met Calabria in de kleptone Extended Mix. En zo wordt even tijd voor de, Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn er erg populair in de clubs, op de streams, op de radio en natuurlijk op de festivals. deze week op 10, B-Beat Girls in de eh, Nick Patchouli remix van For The Same Man. Op 9, Jamie Jones, My Paradise. Op 8, Martin Heuger en Chami met The Calling. Op 7, Sebastian Drums en Avicii in de Mark Knight remix van My Feelings For You. Op 6, Drake met Massive, die stijgt op 5 eh, DJ Waddy, Sean Fan in, eh, in de Casino remix van uh, eh, Pasilda. Op 4 Bob Sinclair en Mark Broom met I Feel For You. De Star Extended remix. Op 3 Rune en Clapton in de Clapton remix van Calabria. De plaat die je zojuist gehoord hebt. Hè. Deze week op 2, 11 System, extra Brain plaatje met Afraid to Feel. Oude gouden klassieker in een nieuw jasje. En deze week op 1, ook een oude gouden klassieker in een nieuw jasje, namelijk geremixed door Fisher. Het is Bob Sinclair, samen met Steve Edwards, met World Hold On. En je hoort hem nu op CFM's antwoord in de Nightwalk. De nummer 1 uit de Nightwalk 10, Bob Sinclair. En de remix van Fisher met World Hold On. Oh, hey. up your heart, what do you feel? Open up your heart, what do you feel? Is it real? real? messing with our future. Open up inside. World, world, hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. World, world, hold on. Instead of messing with our future, tell me no more lies. World, world, hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. is the Nightwalk Main Stage. Only on CFM. CFM. CFM. Master met Makila Idea. Ook zo'n oude gouden plaat in een nieuw jasje gestoken. En daarvoor een eh, white labeltje Little Me, eh, Lifting Me Higher moet ik zeggen. Tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws weer. En dan is het tijd voor uh, eh, DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Kelly. nog even muziek.